Drie toestellen zijn daar inmiddels aangekomen. Zoals verwacht krijgt de missie de steun van een brede Kamermeerderheid. Ook Australië gaat in Irak doelen van IS bombarderen. De regering heeft zes gevechtsvliegtuigen naar de Verenigde Arabische Emiraten gestuurd. Deze week zijn de eerste verkenningsvluchten gemaakt. Premier Abbott wilde na het kabinetsberaad geen bijzonderheden geven over de aanvallen. De autoriteit Consument en Markt gaat onderzoek doen naar fraude door ICT-bedrijf Ordina. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft daarom gevraagd. Het heeft inmiddels dossiers aan de toezichthouder gegeven. TV-programma Zembla meldde dat Ordina over justitiedocumenten beschikte en zo opdrachten kon binnenslepen. Het ministerie van Justitie is zelf een intern onderzoek naar de zaak gestart. Het Schelde-Rijnkanaal ten westen van Bergen-op-Zoom is geblokkeerd door een vrachtschip dat daar is gezonken. Het vrachtschip had problemen met de besturing en kwam ter hoogte van Nieuw-Vossemeer in aanvaring met een passagiersschip. De twee opvarenden bleven ongedeerd. Het is onduidelijk hoe lang het kanaal geblokkeerd blijft. Ambtenaren van de gemeente Utrecht zijn vanaf vandaag tot dinsdag vrijwel onbereikbaar voor het publiek. Zo'n 3000 ambtenaren van 13 verschillende locaties verhuizen naar het nieuwe stadskantoor bij het Centraal Station. Ook het Utrechtse College van Burgemeester en Wethouders verhuist naar dat nieuwe stadskantoor. Voetballer Dirk Kuyt beëindigt zijn carrière als international, melden de Telegraaf en AD. Kuyt kwam 104 keer uit voor Oranje. Hij blijft wel actief voor zijn eigen club Venerbatje. Het weer nog, eerst kans op mist. Verder vandaag flinke periode met zon. Het blijft droog en het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Dennis Mooij van de ANWB. Vooral op deze plek in de Randstad loop je nu vertraging op. Op de A1 richting Amsterdam staat tussen Voorthuizen en Hoevelaken 3 kilometer door een ongeluk. De linker is dicht. En op de A28 naar Utrecht staat tussen Maarn en de Uithof 5 kilometer door bergingswerk. Vannacht is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Rechterrijstrook is afgekruist. Kom je vanuit eh, Amersfoort aanrijden en wil je naar Utrecht, eh, rijd dan om via Hilversum op, eh, over de A1 en de A27.